Lest we forget how fragile we are. from tears from the stars. but you don't know how to act. So, matter of fact, I think you better call Tyrone. Call him. and tell him, come on, help you come get on, your come shit.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 zou een debat hierover uit de hand kunnen lopen. Zo staat in de nieuwste dreigingsanalyse van de NCTB... die minister Ballin naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de analyse van de NCTB blijkt overigens dat de kans op een aanslag op Nederlandse doelen in het buitenland groter is dan in Nederland zelf. Volgens Akerboom kan het geweld ook uit andere hoeken komen, bijvoorbeeld van linksradicalen of extremisten die voor dieren opkomen. De immigratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland kost de samenleving tussen de 6 en 10 miljard euro per jaar. Dat blijkt volgens de PVV uit voorlopige resultaten van een onderzoek van het instituut Nijver. Aan de migranten is de belastingbetaler per saldo enkele tonnen per persoon kwijt, zegt PVV-leider Wilders. De PVV, die Nijver om het onderzoek had gevraagd, ziet hierin een bevestiging van de wens voor een immigratiestop uit niet-westerse landen. Nijver wil niets over de resultaten van het onderzoek zeggen. Vorig jaar is er in Nederland voor 36 miljoen euro geskimd, Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken een stijging van 5 miljoen ten opzichte van 2008. Skimming is een vorm van betaalpasfraude waarbij de magneetstrip van een pinpas of creditcard wordt gekopieerd. Dat gebeurt over het algemeen bij geld- en betaalautomaten. In totaal zijn er vorig jaar 32.000 betaalpassen geskimd. De gemiddelde schade per pas was ongeveer 1100 euro. De Nederlandse Vereniging van Banken, het OM en de politie hebben aangekondigd dat ze de pinpasfraude intensiever willen bestrijden.